Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De astronauten van de Artemis 2 zijn langs de achterkant van de maan gevlogen. Daarmee is het belangrijkste doel van de missie bereikt. Het signaal van de capsule viel 40 minuten lang weg, zoals gepland was. Er is nu weer contact. Net na één uur bereikte de maancapsule ook het verste punt van de missie. De vier astronauten zweefden op 406.773 kilometer van de aarde... Nooit eerder zijn mensen zo ver de ruimte in geweest. Als alles goed gaat, komen de astronauten vrijdag terug op aarde. Een meerderheid in de Eerste Kamer wil dat het kabinet de plannen intrekt om de AOW-leeftijd te verhogen. Morgen is er in de Senaat een debat met premier Jette over de regeringsverklaring. En GroenLinks-PVDA zal hierover daarna een motie indienen. Fractievoorzitter Rozemuller zegt tegen Nieuwsuur dat het echt heel belangrijk is dat die AOW-verhoging van tafel gaat. De motie lijkt een ruime meerderheid te hebben. President Trump heeft Iran nog eens extra onder druk gezet om in te stemmen met zijn oorlogseisen. In de nacht van dinsdag op woensdag moet Iran akkoord zijn, zei Trump. Anders wordt elke brug en elke elektriciteitscentrale in het land verwoest. Ook moeten olietankers vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran wil een onmiddellijk einde aan de oorlog met de VS en Israël... het opheffen van sancties en de garantie dat het niet opnieuw wordt aangevallen. Ook Oranje-verdediger Caitlin Dijkstra mist volgende week de WK-kwalificatieduels tegen Frankrijk. Ze is geblesseerd. Bondscoach Arjan Veurink moet het door blessures ook al doen zonder aanvoerder Dominique Jansen, Vivianne Miedema, Jackie Groene, Danielle van der Donk en Jill Roort.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 Just get here if you can. You can reach me by sailboat, climb a tree and swing rope to rope, take a sled and slide down slow into these arms of mine. I don't care how you get here, just get here if you can.